don't go. Please don't go. Please don't Babe, I love you so. I, I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go.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 Staatssecretaris Van Bijsterveld wil daarmee het rekenniveau opkrikken. Volgend schooljaar begint een proef waaraan duizend scholieren meedoen. Tijdens de proef wordt bepaald hoe zwaar de rekentoets gaat meewegen bij het eindexamen. De bedoeling is dat de toets in het schooljaar 2013-2014 voor het eerst wordt afgenomen. De sommen zijn voor alle leerlingen in het VMBO, de HAVO en het VWO... dus niet alleen voor scholieren met wiskunde in hun pakket. Van Bijsterveld neemt de maatregel omdat het rekenniveau van veel jongeren... de afgelopen decennia erg is gedaald. De ANWB vindt dat de politie in de spits geen snelheidscontrole moet doen op drukke snelwegen. Gisterochtend leidde een controle op de A27 bij Hagestein tot een file van 20 kilometer... doordat automobilisten op de rem gingen staan. Pas om half elf was de file helemaal opgelost. De ANWB vraagt zich af wat het nut is van zo'n controle... omdat op drukke snelwegen niemand te hard kan rijden. Rijkswaterstaat doet er alles aan om werkzaamheden af te ronden voordat de spits begint... en dan komt het KLPD met een actie die juist een file oplevert, zegt een woordvoerder. Zeven op de tien ouders weten zich soms geen raad met het gedrag van hun kinderen. Toch zien ze een opvoedcursus niet zitten, blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin. De helft van de ouders heeft moeite om consequent te zijn in de opvoeding. De puberteit vinden ze de moeilijkste fase. Omdat de stap naar een cursus te groot is, begint minister Rauwvoet vandaag aan een reeks debatten met ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Hij vindt dat opvoeding een normaal gespreksonderwerp moet zijn, net als het weer.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 Een toepasselijke titel, want het was een opname uit 1966. Van baritonsaxofonist Jay Mulliken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jean Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a mellow tone. down a mellow. Twenty-seven. some mellow glow. You needn't holler out, you know. no sense in giving up the tempo. But if you really want to draw. Saying mellow and people will listen and they're more sweet and low The longer the road you know Each sound anybody putting down Gotta be their very own in the mellow tone Light fluffy as a cloud, never very loud do you sing it sweet metal? So I'm ever in a battle when you're really gonna see. Everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending on how you take them and depending on your outlook. But let me see you every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. The only blues that we know is in the song of love. Yeah, song of love. rainbow. We're singing a song. We're singing a mellow tone. In a mellow tone, with a feeling of our own. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz-ABC'tje. In de persoon van de Noord-Saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue Samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore. Guess I'll try the real thing once more. thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. once Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij uh, zichzelf had leren drummer, in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaren goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne You go to my head Like a sip of sparkling burgundy brew and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me and I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. And I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You Mm-hmm. we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire. trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij de I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de is Lester Young in Do Swell.